Een van de redenen voor de clash was de koers van de partij, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. We weten inmiddels dat er in de afgelopen jaren een, eh, nou ja, een discussie is geweest over wat de Partij van de Dieren nu is. Zijn het actievoerders die toevallig ook een kamerzetel hebben? Of is het inderdaad een partij die wil meedoen? meedoen, wil meebesturen... en zich dus ook met andere dingen dan alleen maar dierenrechten bezig zouden moeten houden. Nou, voor het eerst op een congres een stemming over wat die koers dan zou moeten zijn. Over een paar minuten begint Esther Ouwehand aan de speech. Klimaatdemonstranten zijn weer de A12 in Den Haag opgegaan. De actievoerders van Extinction Rebellion vormen voor de zestiende keer op een rij een wegblokkade... waarmee ze de overheid proberen te dwingen te stoppen met regelingen die de fossiele industrie steunen. De Marokkaanse minister van Cultuur wil dat bekende gebouwen in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk worden hersteld. Bij een bezoek aan onder meer Marrakesh benadrukte hij het belang van cultuurhistorische bezienswaardigheden, het toerisme en de economische waarde ervan. Bij de marathon van Berlijn heeft de Ethiopische Tichif Aseva op een spectaculaire manier het wereldrecord verbeterd. Wat heeft ze er dan nog? Een sensationele laatste twee kilometer uitgesleept. Het nieuwe wereldrecord komt op naam van Tichif Aseva. Wint de marathon van Berlijn en doet dat officieus in 2.11.52. De Ethiopische dook met haar tijd van 2 uur, 11 minuten en 53 seconden... ruim 2 minuten onder het vorige record. Dan nog het weer. Het is een zonnige, droge dag. Ook vanavond blijft het droog. Morgen gaan we veel wolken zien, maar in de middag worden die wolken dunner... en wordt het warm 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Het is het hele weekend al heel druk in de regio, onder andere door werkzaamheden aan de A10 Zuid. Maar er gebeuren ook veel ongelukken, zoals nu weer eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Hilversum. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging vanaf Baren is 50 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Oude Kerk aan de Amstel een half uur vertraging. De A10 is eh, behoorlijk druk tussen Volendam en Knap het Watergraafsmeer. Daar sta je nu een half uur in de file.